De man van 25 is onderzocht door artsen en zit vast. De politie onderzoekt de aanslag ook als terroristische daad. Volgens ooggetuigen riep de dader Allah toen hij voorbijgangers aanviel... De drie slachtoffers, onder wie een politieagent, zijn buiten levensgevaar. Het lijkt erop dat de dader alleen handelde. Darter Michael van Gerwen is voor de derde keer wereldkampioen geworden. Hij won in de WK-finale in Londen met 7-3 van de Brit Michael Smith. Van Gerwen kwam snel op een 4-0 voorsprong. Smith kwam daarna terug tot 4-2, maar echt spannend werd het niet. Voor zijn overwinning krijgt Van Gerwen ruim een half miljoen euro. Smith krijgt voor zijn tweede plaats ruim 2 ton. Van Gerben won het WK darts ook in 2014 en 2017. Er dreigt een tekort aan drinkwater en voedsel aan boord van het vluchtelingenschip Sea-Watch, zegt een woordvoerder. Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart dobbert al elf dagen op de Middellandse Zee. Aan boord verblijven 32 vluchtelingen. De bemanning heeft aan Malta gevraagd of het schip daar in de buurt mag schuilen voor een storm, maar Malta weigert dat. Sea-Watch heeft aan staatssecretaris Harbers gevraagd om druk uit te oefenen op Malta. Een museum in Florence wil het schilderij Vaas met bloemen terug. Het werk van de Nederlandse schilder Jan van Huysum werd aan het eind van de oorlog geroofd door de nazi's en zit nu in een private Duitse collectie. Volgens de directeur van het Uffizi-museum heeft Duitsland de morele plicht het schilderij terug te brengen. Het schilderij is miljoenen waard en was jarenlang zoek. Duitse autoriteiten zeggen niets te kunnen doen omdat de zaak verjaard is. Het weer. Vannacht klaart het op bij een stevige wind.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 Ask me if I would pouring rain. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Been thinking about you, I just couldn't wait to see. touch me, satisfy me, warm your body. ritme van de kerst. they reached. At this moment, people are still judged on the color of their skin. People are dying of hunger and AIDS, and children are killed for money. So this is Christmas. Christmas time, and we are young. Let's all join hands. Come on and sing along stay doesn't matter if you're black, white, yellow, brown, or red. If you're rich or poor. So let's all join hands, cause we are the new generation. And we will sing this song together all over the world. om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. Oh, bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh oh, oh, oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, anders. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest. Het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond gaan aan de grond. Je hoopt ze niet te horen. verdween, dwars door de muren heen, want alle De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij.